Ja, in eh, november 1% eraf in vergelijking met de maand ervoor. En dan nou zou je denken, 1% dat valt toch wel mee. Maar in één maand tijd is dat best wel veel. Dat is sinds mei 2013 niet meer voorgekomen. En dan gaat het echt om duizenden euro's die eh, van de, de waarde van huizen afgaat. En nog beter, het lijkt erop dat die daling de komende maanden doorzet. Steeds minder Nederlanders zijn gelovig. Vorig jaar zei 60% dat ze niet bij een religie horen. Een jaar eerder was dat nog 55%. Vooral het aantal katholieken is minder geworden. Het aantal moslims bleef stabiel op zo'n 5%. Bij een bedrijf op de Tweede Maasvlakte in de haven van Rotterdam was vannacht een brand. Het gaat om een fabriek waar ze biologische brandstoffen maken. De brandweer heeft de boel geblust met schuim en een waterkanon. Bij de brand kwam wel veel rook vrij. Bedrijven in de buurt werden ontruimd, er raakte niemand gewond. En geen trainingspak of sportschoenen, maar glitterjurken en vlinderdasjes. Gisteravond was het sportgala. Het is de avond waarop twee beeldjes worden uitgereikt aan de sportvrouw en sportman van het jaar. Bij de vrouwen won deze schaatster... Irene Schouten. Nou, ik, eh, ik dacht, ik ga hier gewoon heen en ik, ik zie het wel. En ja, gewoon hele eer. Wat is dit voor jaar voor jou? Een gouden jaar, met, met alles Ehm, en dit is, het, dit is het toetje. En bij de mannen was de winnaar iemand die de prijs al twee keer eerder won. Max Verstappen. Hij was er zelf niet en dus kwam zijn zus de prijs ophalen. Ja, we hebben er heel hard voor gewerkt als familie zijnde. En eh, ja, het is alleen maar mooi dat... Eh, dat dit allemaal zo gebeurt. Er werd ook nog een prijs uitgereikt aan het beste jonge talent. Die award ging naar Joanne van Lieshout. Zij werd op de judomat onder meer wereldkampioen bij de junioren. Het weer nog op sommige plekken mist en vanochtend kans op regen. Daarna is het droog en best zonnig. Vanavond zijn er wel weer nieuwe buien. Het wordt 8 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het noorden en westen van het land komt plaatselijk dichte mist voor.